De Waal is afgelopen avond urenlang gestest na een aanvaring. In dichte mist botste een duwboot en een binnenvaartschip vol kolen frontaal op elkaar. De opvarenden zijn ongedeerd van boord gehaald. Zo'n 100 schepen konden door de aanvaring niet verder, maar rond middernacht was de vaarweg weer vrij.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 Isn't it a shame, shame. That it never happened Isn't it a shame Though still here we 106.9 CFM CFM say all the things that I should say. Say I'm live, say I'm clear for the whole wide world to hear.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 Met de overname zou bijna een miljard euro zijn gemoeid. Gisteravond zijn betrokken supermarktondernemers op de hoogte gebracht. Door de overname wordt Jumbo de op één na grootste supermarktketen van Nederland na Albert Heijn. Op verschillende plaatsen in Egypte zijn ordentroepen opnieuw slaags geraakt met betogers. Op het Tahrirplein in Cairo en in de havenstad Alexandrië vuurden ordentroepen traangasgranaten af. De betogers eisen het onmiddellijke vertrek van de militaire raad die in Egypte de macht heeft sinds president Mubarak werd verdeven. Vijf benzinestations gaan vandaag weer licht alcoholische drank verkopen. Dat is wettelijk verboden, maar de Belangenvereniging van Pomphouders wil een proefproces uitlokken. De vereniging vindt het oneerlijk dat wegrestaurants wel drank mogen verkopen en benzinestations niet. Als de pomphouders worden bekeurd, stoppen ze met de verkoop en beginnen ze met het proefproces. Bij een gasexplosie in een hotel op Gran Canaria zijn zes mensen ernstig gewond geraakt. Vier van hen liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde toen een tankwagen propaangas wilde leveren aan het hotel. Na de explosie brak brand uit en stortte een deel van het dak in. Duizenden, duizend gasten van het hotel op Gran Canaria zijn geëvacueerd. In Brunsum in Zuid-Limburg zijn vannacht op drie plaatsen explosies geweest. In twee gevallen werd de voordeur van een huis beschadigd. In het derde geval is er schade aan een auto en een garagedeur.